Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan Donald Trump ligt, wordt Gaza een stukje Amerika. Dat zei de president gisteren tijdens een persconferentie. Trump ziet het liefste dat er een nieuwe plek wordt gebouwd voor Palestijnen buiten Gaza... Hij wil dat landen als Jordanië en Egypte de Gazanen permanent gaan opvangen... zodat Amerika het gebied opnieuw kan opbouwen. Mijn collega Jesse van de Buitenlandredactie weet meer. Hij zegt dat er dan daarom misschien ook Amerikaanse troepen in de Gazastrook gestationeerd moeten worden. En dat is ook wel opvallend omdat hij juist heeft gezegd in zijn verkiezingscampagne dat hij overal weg wil eh, zijn eh, met het Amerikaanse leger. No eh, boots on the ground, zeg maar. behalve op een paar, paar plekken op militaire basis van de VS. Nu is Hamas nog de baas in Gaza. Die hebben gereageerd op het plan van Trump. Een woordvoerder noemt het absurd en belachelijk. De politie heeft honderden tips gekregen over de verdachten van de kunstroof in Assen. Een dag of tien geleden werden Roemeense topstukken, waaronder een gouden helm uit het museum gestolen. De politie heeft onder meer tips binnengekregen over waar de verdachten heen zijn gegaan na de kraak. Met die info proberen ze de gestolen stukken terug te vinden. En in Amerika zijn alle lichamen geborgen van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk bij Washington. Vorige week botste daar een vliegtuig met een legerhelikopter. De brokstukken vielen in een rivier. Alle 67 lichamen zijn nu uit het water gehaald. Van één slachtoffer moet de identiteit nog worden vastgesteld. En niet FC Utrecht, maar Heracles Almelo staat in de halve finale van de KNVB-beker. De ploeg won gisteren in eigen huis van de Utrechters. Dit is een goede paas en de kans op 2-0 is raak door Mats Rots. Wat een prachtige paas van Zamborek. En het is 2-0 voor Heracles. 2-0 voor de nummer 14 tegen de nummer 4. Het bleef ook 2-0. Daardoor staat Heracles na 13 jaar weer in de halve finale van de KNVB-beker. Het weer nog vanochtend in het binnenland grijs. In het westen en noorden zijn er opklaringen met zon. En later zijn die er ook in de rest van het land.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 Trump suggereerde dat de VS het gebied kan herontwikkelen. De Palestijnse bevolking zou dan ondergebracht moeten worden in Arabische buurlanden. De Oekraïense president Zelensky is bereid om te praten over een einde aan de oorlog. Hij wil in het uiterst geval onderhandelen met de Russische president Poetin, samen met Europa en Amerika. Zelensky zei altijd dat hij Rusland wilde verslaan op het slagveld. De Tweede Kamer steunt het plan van minister Matlener om Schiphol niet te snel te laten krimpen. Dit jaar gaat het aantal vluchten met zo'n 5000 omlaag. Dat is volgens Matlener voldoende om geluidsoverlast te verminderen.